De kampen worden voor 31 januari gesloten. In de overvolle kampen worden ruim 130.000 Tamils vastgehouden. Een half jaar geleden werden er 300.000 mensen in opgevangen... die waren gevlucht voor de strijd tussen het leger en de Tamil-tijgers. Bewoners mogen pas weg als vaststaat dat ze geen banden hebben... met de verslagen rebellenbeweging. Er zijn veel klachten over het voedsel en de sanitaire voorzieningen in de kampen. Sri Lanka staat onder internationale druk om de Tamils te laten gaan. De politie in Italië heeft twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslagen in Mumbai van vorig jaar. Het zijn een vader en een zoon uit Pakistan. Ze werden aangehouden in de Noord-Italiaanse stad Brescia. Volgens de politie leverden de mannen logistieke steun voor de terreuraanslagen. Ze runden in Italië een geldoverboekingskantoor. Ze zouden onder valse naam een internettelefonieabonnement hebben gekocht... dat een dag later werd gebruikt door de terroristen in India. De aanslagen in Mumbai waren in november vorig jaar. Meer dan 170 mensen kwamen om het leven. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in China zijn zeker 37 mijnwerkers omgekomen. 71 zitten er vast onder de grond. Op het moment van de explosie waren bijna 530 mensen in de mijn aan het werk... van wie het merendeel uit de mijn wist te ontkomen. Er is een onbekend aantal gewonden. Reddingswerkers proberen contact te krijgen met de ingesloten mijnwerkers. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten, niet ver van de grens met Rusland. Het is het zoveelste ongeluk in een kolenmijn in China. De sector is berucht vanwege de slechte staat van onderhoud en de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. Het weer in het midden en oosten eerst nog wat regen, geleidelijk overal droog en vanuit het zuiden zon.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 Hij heeft na zijn hogeschool daar in Amerika een contract getekend bij Geffen Records. Bracht daar drie cd's uit. Maar in 2008 zeiden ze tegen hem, je bekijkt het maar. Nu weer onder eigen beheer, onder zijn eigen naam. When you go down to the bellum to have a little fun, have your ten dollars ready when the policeman comes. mama, daddy's got them deep. eyes are through. Whoa, sweet mama, your daddy's got them deep yellow blues. When I'm home, oh, sweet mama, your daddy's got them deep yellow blues. als u in uw favoriete platenzaak bent en u kunt deze cd van Trevor Hall niet vinden, vraag maar eens of ze hem kunnen bestellen voor u. En dan moeten ze bestellen bij Sugar Hill Records daar in Amerika. Deze man draait ook al heel lang mee hoor. En dan heb ik het over Ronnie Cox. Bracht ook een cd uit. Standing in the phone booth, dialing up your number. La la, get your message. Could it be your gone? I wonder, baby, can I come back home? Standing on the sidewalk, staring up at your window. Do I see a shadow? Someone I don't know. Why I wonder, baby, can I come back home? Just like Bill Bailey, do you miss me yet? could you just be not ready to forget? Sleeping on your doorstep, trying not to get my head wet, waiting for your paper, chill down to the bone. Why wonder, baby, can I come back home? I'd make a few changes if you just let me in. Writing you this letter to tell you that I'm sorry and I'm all out of money. I'm tired of being alone. Why wonder, baby, can I come back home? Why wonder, baby, can I come back home? And I Come Back Home, geschreven door Fred Noblock en Darden Smith. En eh, dan denk je bij jezelf van wie heeft daar nou zo mooi die uh, viool bespeeld? Dat is Robert Bolen. Is een van de eh, zes mensen die achter deze Ronnie Cox staat. Danny Harlow, Susan Taylor, Gary Taylor, Robin Bolen dus, Tommy Ruder en Wayne Manning. Dat zijn de mensen die uh, acte de présence geven op deze cd. En dit, dit is Darius Rucker met... Oh. five star reservations. I got spaghetti and a cheap bottle of wine. Don't need no concert in the city. I got a stereo and the best of Patsy Cline. Ain't got no caviar, no Dom Perignon. But as far as I can see, I got everything I want. you know same to me as long as I'm with you. Maybe a simple En dat zegt Darius Rucker. Hij heeft het eh, zelf geschreven met eh, Frank Rogers samen. En uitgebracht op uh, Capitol Record Label. En dat is in april van dit jaar geweest. En deze jongeman heeft ook een cd uitgebracht. Een nieuwkomer. Ja, hoe oh yeah, dat zou ik ook roepen hoor. Een nieuwkomer in de country scene in Amerika. Well, see the way I smile, they can't help but ask. klinkt het dan in de studio als Joey en Rory aan het opnemen zijn. Het gaat er allemaal heel erg ontspannen aan toe. I think what made Granddaddy great is that he didn't work all day. I'd love the time we spent and I'd go everywhere he went. We end up on some old dear trail. And I listened hard as he would spin his tales. We were in a field of stumps. He said, I got a new one for you, hon. These trees once stood tall, and I'm the man that made 'em fall. I cut 'em up, I sanded 'em down. And you wouldn't believe what I found. Past the bark and all the scars, our home was in the heart of those old trees. God bless who sowed those seeds a hundred years and they just grew, and only heaven knew just what they'd mean to our family. All that time to become what they should. You know, our home was in the heart of the woods. He smiled, said, There's my favorite one. Pointed at a cherry stump. He said, I couldn't afford the one at Sears, so the good Lord planted one right here. He carved out what he saw within. And he gave it to my dad when he turned ten. And past the bark and all the scars, there was a guitar in the heart of that old tree all from just one seed. A hundred years and it just grew, and only heaven knew just what it'd be. And how that tree could sing all that time to become what it should. There were songs in the heart of the wood. He said we can mark a tree to keep from getting lost. And it'll always point our way home like that old rugged cross. A hundred years and it just grew, and only heaven knew just what it'd be, and who'd hang on that tree. It held the Son of God like it should. but I know it broke the heart of the wood. I think what made Granddaddy great is that he didn't work all day. I'd love the time we spent, and I'd go everywhere that old man went. In begin 2008 toen werden ze pas ontdekt door. Uh... Yes. I think you did it. <laughs> Nou, nou oké, laat het zomaar op band staan. Dan zetten we het zo op cd. Zo zal het zo ongeveer gegaan zijn. Het laatste stuk had ik u ook nog even moeten laten horen. Deze Joey en Rory, zij zijn eh, vorig jaar, eh, begin vorig jaar, zijn ze eigenlijk pas begonnen met het maken van muziek. Eh, het is een, een echtpaar in Amerika wat een, een, een, die een farm hebben, een boerderij hebben. En daar heel veel werk aan hebben. En ja, het muziek maken kwam eigenlijk op de tweede plaats. Totdat zij ontdekt werden en aan hun gezegd werd van ga maar eens een cd opnemen. Laat eens maar eens kijken wat het wordt en zie daar een cd en natuurlijk een vet platencontract. De tweede cd zit er alweer aan te komen. En ze hebben ook een kerstnummer uitgebracht. Ik heb twee cd's gekregen vol met kerstnummers, maar die draai ik nog niet. Behalve dit. Want dit is zo ontzettend mooi. It's Christmas time again this year. I can't believe it's already here. Ain't bought a single thing, oh dear. I'm so far behind. I like to get my shopping done before the lines get long in all the stores. I'll spend more than we can afford, but hey, it's Christmas time. It's Christmas time again, you see. Let's go pick out the perfect tree. Is it leaning left or is it just me? Oh, honey, it looks just fine. We'll hang the tinsel, string the lights. These ornaments will take all night. It's a lot of work, but that's alright. It's Christmas time. We'll eat too much and swear again. And come New Year, we're getting in the best shape that. this show. It's Christmas time. It's Christmas time, who's at the door? Why, sure, there's room for seven more. We'll make some pal me just an hour ago. It ain't about the mistletoe. Let's keep that in mind. It's about the star that led the way, the baby child born that day. It's cause of him we all say it's Christmas. Eh, ik weet het, hè, Sinterklaas is nog niet geweest... dus dan mag je als onbeschreven wet eigenlijk helemaal nog geen eh, kerstnummers draaien. Maar ik dacht bij mezelf van, dit is zo ontzettend mooi. Dit moet ik u gewoon laten horen. En dan gaat het vaak maar om die hele kleine dingen die je hoort in een stukje muziek. En die Little Things, dat is ook een titel die Brian White heeft geschreven. penciled hard reminder of the way you feel. Just a passing thought, but it made me see it's the little things that mean the world to me. Like your morning touch upon my skin, and your gentle kiss that wakes me up and does me in close and it sets me free. It's the little things that mean the world to me. How you changed my life, there are no words. You're my heaven, you're my earth, and you're my something new. A little one that looks a lot like me and you. Tears fill my eyes as you kiss my cheek. It's the little things that mean the world to me. prachtig nummer van Brian White. Pas geleden uitgebracht, eh, Those Little Things. Hij heeft het zelf geschreven samen met, uh, met Eric, uh, eh, dan moet ik even spieken hoor, Eric Bledsoe. Daarmee heeft hij dat geschreven en uitgebracht op het Curb Record label. En dit is een jonge man die eigenlijk nog helemaal niet bekend is in de country scene hier in Europa. In Amerika begint hij al behoorlijk door te dringen hoor, deze Curtis Day. Said it all to me, except the word goodbye. And my old tired I'm sorry's Don't We Just Dance. Laten we onze tv maar uitzetten. Daar is alleen maar slecht nieuws op. We zetten de radio aan en we gaan gewoon dansen. Dat zegt tenminste. Baby, why don't we just turn that TV on? Josh Turner. it's gonna be more than enough for my two left feet and our two hearts beating. Nobody's gonna see us go crazy. So, baby, why don't we just dance down the hall, maybe straight up the stairs, bouncing off the wall, floating on air, baby? Why? song. And those high heel shoes you love to lose as soon as the tunes come on. On second thought, just the way you are is already driving me crazy. So baby, why don't we just dance down the hall, maybe straight up the stairs, bouncing off the wall? holding on air, baby. Why don't we just dance? I'll cut her up. Well, it might be me, but the way I see it, the whole wide world has gone. just dance. Josh Turner, Why Don't We Just Dance? Laten we maar gewoon even een dansje wagen. Ja mij niet te vragen hoor, want uh, ik ben niet zo'n danser. Ik kan niet zo in de maat lopen, zeg ik dan altijd maar. En dit, dit is Delbert McClinton. I'm starting a rumor about you and me. That we've been seen out doing some crazy things. They say we're tight as any two can be. I'm starting a rumor about you and me. They'll all be talking out of school about how we carry on like love sick fools. They say we look just like we were meant to be. I'm starting a rumor about you and me. It's gonna be all over town that you're crazy about the new love that you found. I'll make it easy for everyone to see. of, u, of u het altijd eens bent met eh, mijn muziekkeus. Maar daar kunt u zelf ook aan meewerken hoor. Je kunt gewoon uw verzoekplaten aanvragen op verzoekapenstaartjehetnet.nl. Komen ze rechtstreeks bij mij binnen of u gaat gewoon een briefje schrijven. Of u belt even naar uw favoriete radiostation. En daar vraagt u de nummers aan die wij voor u moeten gaan draaien. En natuurlijk hou ik daar dan rekening mee. Hè? Singer-songwriter Silky Manoff. Mooie dame, mooie stem. Steal Your Crown. ik roep soms wel eens van eh, pop meets country. En het zal u ook niet ontgaan zijn dat een aantal popmuzikanten eh, popmuzikanten graag ook eens een keertje een uitstapje maken naar de country. Dat heeft Sting ook gedaan met I'm So Happy I Can't Stop Crying. Several weeks have passed now since she left me. She shows her face to ask me how says the kids are fine That they miss me Maybe I could come and babysit sometime She says, are you okay? I was worried about you Can you forgive me? I hope that you'll be happy I said, I'm so happy met another man. I wondered how you felt about it. I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy I'm laughing too much. So my lawyer, Mr. Good News, he got me joint custody and legal separation. star for my wife. Something made me smile, something seemed to ease the pain. So. meets country. Eh, Sting hij heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij ook eh, liefhebber is van de blues, van de jazz en nu ook dus van de country music. Is overigens al auto 1996. En dit is dan weer Splinter eh, Spik Nieuw uit 2009. Dick van Altena en Hilde Vos. How's the world treating you? I've had nothing but sorrow Since you said we were through There's no hope for tomorrow. How's the world treating you? Every sweet thing that mattered has been broken into. All my dreams have been shattered. for next Sunday. Got no plans for today. Every day is Blue Monday. Every day you're away. So our pathways have parted. niet of het echt een eh, gelegenheidsduo is, dit, eh, deze Dick van Altena en Hilde Vos. Maar ik heb ze de eerste keer gezien tijdens het eh, DCMA Awards Gala in september van dit jaar. En het was een van de grootste verrassingen, vond ik, van die avond. Hier nog zo'n duo, Rich Hopkins en Liza Novak. Ze hebben een, samen een cd uitgebracht en die noemen ze Loveland. dit is een nummer door hunzelf geschreven, Angels in Boots.